4 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De politie in Maleisië behandelt de zaak rond het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit toch als een moordonderzoek, heeft de politiecommissaris in Kuala Lumpur bekendgemaakt. Er komt een speciaal onderzoeksteam dat de zaak opnieuw gaat bekijken. Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk. Vorige week beslissen een rechter al dat het onderzoek naar de dood van het model moest worden heropend. Ze viel in december 2017 van de 20ste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Vier Belgen die in 2015 betrokken waren bij de dood van de leider van No Surrender in Amsterdam en een Macedoniër gaan vrij uit wegens noodweer. De rechtbank in Breda neemt daarmee de conclusie van het Openbaar Ministerie over. De twee latere slachtoffers zouden in een vakantiehuisje in Hoge Zwaluwe 15 kilo cocaïne leveren. Ze bonden in het huisje de Belgen vast en een van de Belgen werd in zijn onderlichaam geschoten. Daarop wisten de vier Belgen zich te bevrijden en de Macedoniër en de No Surrender leider dood te schieten. Uit berichten op hun telefoons is gebleken dat ze van begin af aan het plan hadden om de Belgen van hun geld te beroven. Op de campus van de Technische Universiteit in Hongkong wordt niet meer geprotesteerd. Alle demonstranten zijn weg en de rust is teruggekeerd, heeft de universiteit bekendgemaakt. gemaakt. Het beschadigde gebouw wordt opgeknapt en gaat binnenkort weer open. De studenten die demonstreerden vrezen dat Hongkong zijn speciale status binnen China kwijtraakt. Verdachten van ernstig strafbare feiten zoals zeden en geweldsmisdaden... moeten verplicht opkomen dagen bij de terechtzitting en de uitspraak... staat in een wetsvoorstel van minister Dekker. Zo'n verplichting zou helpen om de verdachten de gevolgen van het misdrijf te laten inzien. Dekker wil verder dat slachtoffers het recht krijgen om het woord te voeren bij zittingen over verlenging van TBS. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd trekt er regen over. Vooral vanmiddag zijn er ook wat drogere perioden. Het is zacht, rond de 11 graden en het waait stevig. Morgen bewolkt, regenachtig en opnieuw zacht. En ook dan waait het nog stevig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt alweer wat drukker op de weg. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging.